Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten brokkelt de steun voor de in opspraak gekomen republikeinse kandidaat-senator Moore verder af, ook binnen zijn eigen partij. De leider van de republikeinen in de Senaat, McConnell, heeft Moore opgeroepen om uit de race om de zetel van Alabama te stappen. Moore ligt onder vuur door beschuldigingen van verschillende vrouwen dat hij jaren geleden, toen hij begin 30 was, seksueel toenadering tot hen zocht. De vrouwen waren toen allemaal nog tieners. Moor spreekt het verhaal tegen. Een 71-jarige dementerende man is ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf omdat hij begin dit jaar een brandbom gooide naar de burgemeester van Rijssen-Holten. Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde hem tot 15 maanden cel en tbs met dwangverpleging, meldt RTV Oost. De man valt al jaren burgemeesters lastig omdat de gemeente begin jaren 80 zijn discotheek sloot in Rijssen. Hij zegt dat hij daardoor veel geld is misgelopen. De minister van Justitie en Veiligheid moet minder te zeggen krijgen over de politie. De korpschef van de nationale politie moet juist meer te zeggen krijgen. Dat is nodig om de politie effectiever en slagvaardiger te maken. Staat in een nog vertrouwelijk conceptrapport van de commissie Kuiken... die de vorming van de nationale politie heeft geëvalueerd, zo meldt Nieuwsuur. Vijf jaar geleden werd het startsein gegeven voor de nationale politie. Die moest leiden tot een veiliger Nederland. De commissie concludeert dat in het, nog, in het nog geheime rapport dat de prestaties van de politie er over het algemeen niet op achteruit zijn gegaan. Het weer, vanavond opklaringen. Landinwaarts daalt de temperatuur vannacht tot rond het vriespunt. Morgen veel bewolking met soms lichte regen of motregen. En het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij Osdorp. Er staat richting Koenplein 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De afrit is dicht en ook de rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Osdorp kan het beste de A10 nog een stukje volgen...